nadrukkelijk geconfronteerd met de holocaust... De voorzitter van de Joodse gemeenschap in Italië leverde in zijn toespraak felle kritiek op de opstelling van paus Pius XII in de Tweede Wereldoorlog. De stilte die hij in acht nam doet nog steeds pijn, want er had iets gedaan moeten worden, al dus voorzitter Pacifici. Het had volgens hem de gruwelen niet kunnen stoppen, maar het was wel een signaal geweest. De paus zei in zijn toespraak dat het Vaticaan door stille diplomatie wel heeft geprobeerd de levens van Joden te redden. Op de militaire luchthaven bij Brussel is een vliegtuig geland met ruim 100 mensen die uit Haiti zijn geëvacueerd. Het zijn voor het merendeel Belgen, maar aan boord waren ook enkele Fransen, drie Nederlanders en vijf Haitiaanse kinderen die in Nederland worden geadopteerd. De groep is over land naar de Dominicaanse Republiek gereisd en daar opgepikt door een Airbus van het Belgische leger. Vanmiddag kwam op de vliegbasis Eindhoven een toestel aan met elf overlevenden van de aardbeving in Haiti. Aan boord waren vijf Nederlandse overlevenden en zes Haitiaanse kinderen die door Nederlanders worden geadopteerd. Als de overheid eerder had ingegrepen na de uitbraak van Q-koorts... was het ruimen van tienduizenden drachtige geiten niet nodig geweest. Dat zegt het RIVM in reactie op een reconstructie van het Q-koortsbeleid door de NOS. Daaruit blijkt dat het RIVM in 2006 tevergeefs vraagt om extra geld voor onderzoek. In 2007 dringt het RIV aan op een meldingsplicht voor besmette bedrijven, maar die komt er pas een jaar later. De ziekte verspreidt zich daarna verder over Nederland. Eind, jaar, eind vorig jaar zijn er 3300 mensen ziek geworden en zijn er ruim 60 besmette bedrijven. Dan wordt besloten 40.000 drachtige geiten af te maken. Het weer. Vannacht wat lichte regen.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 de website is springhillmedia.com. We gaan door met um, ehm, osho.nl. En... Um, muziek van het label New Earth Records. NewEarthRecords.com En het is eh, nummer 5 van eh, de verzamelcd Bliss. muziek van Chimai Dunster. Yoga Lounge heet het. En het nummer heet Coming Home. Nou, en je bent natuurlijk altijd thuis als je naar Tap Zappie luistert. Veel luisterplezier. रोश्च Thank you. walked up to you just now, I feel confused. I've become a victim of myself. Are you interested in me? You know how French women. Have you ever been with a French woman? Are you here to hurt me or to love me? It makes me feel like I never loved before. It takes me back to the innocence. It makes me feel like I never loved before. It takes me back to the innocence. Where can we go from here? You can't kiss me. soft erotische muziek van ehm, mevrouw Winter, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Eens even kijken. En eh, dacht ik dat een... Eh, ja, het komt van een ene laatste nummer. The Sound of Sensuality. Komt dit eh, vorige nummer vandaan. En dit is dan wat stichtelijke werkje van de cd Mystic Millennium Music Volume 1. volume 2 is geloof ik nooit gemaakt, maar ja, dat zal je altijd zien. Dan zijn we toe aan het laatste werkje in eh, dit programma Tap Zappie. Komt van Prem Joshua Sky Kisses Earth. Je kunt het allemaal nog eens nalezen via www.zfmzandvoort.nl. Ga naar programinfo. En daar staat uh, Tap Zappie bovenaan het lijstje. Met alle muziek die vandaag gedraaid is. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. En graag tot de volgende keer. Een hele, hele goede nacht. Dag. Thank you.